12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tientallen scooterrijders hebben vanmiddag de orde verstoord in Amsterdam. Zes jongeren zijn aangehouden en hun scooters zijn in beslag genomen. Mogelijk was het een protest tegen nieuwe maatregelen... die maandag ingaan in de hoofdstad. Snorscooters mogen dan niet meer op het fietspad... en bestuurders moeten een helm dragen. Volgens de politie reden de jongeren met hun scooter door voetgangersgebied... en werden mensen bekogeld met voorwerpen. In Denemarken zijn een dode en vier gewonden gevallen bij een schietincident op straat. Het gebeurde in een wijk zo'n 30 kilometer van Kopenhagen. Volgens de politie gaat het om gerelateerd geweld. De doden en de gewonden zijn jonge mannen van in de 20. Inwoners van de wijk moeten voorlopig binnenblijven. De politie is massaal aanwezig om eventuele wraakacties te voorkomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Vorig jaar is een record aantal mensen gedwongen opgenomen... in een psychiatrische instelling of verpleeghuis. De rechter legde 27.000 dwangopnames op... blijkt uit cijfers die Nieuwsuur opvroeg bij de Raad voor de Rechtspraak. Opvallend is het hoge aantal 80-plussers dat gedwongen wordt opgenomen. Het gaat meestal om dementerende ouderen... die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen... en die behandeling weigeren. In de eredivisie heeft Ajax zijn uitwedstrijd tegen Willem II met 4-1 gewonnen. Daarmee nemen de Amsterdammers in ieder geval voor één dag de koppositie over van PSV. ADO Den Haag won in eigen huis met 5-0 van FC Utrecht. De Graafschap haalde in de strijd tegen degradatie een punt binnen... door thuis 1-1 gelijk te spelen tegen AZ. NAC Breda lukte dat niet en verloor in Almelo met 1-0 van Heracles. En ook degradatiekandidaat Excelsior bleef puntloos. FC Groningen was thuis met 1-0 te sterk. Het weer, vrijwel overal droog. In het zuiden wat wolkenvelden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Morgen is het vrij zonnig. Aan het eind van de dag is er kans op een regen- of onweersbui.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 your house, and your house is nine nine nine nine nine. show. 6.9 Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...